Levi van Eck met het NOS-journaal. De toestand van paus Franciscus is vandaag achteruit gegaan na een langdurige astma-aanval. Dat zegt het Vaticaan in een verklaring. Volgens het Vaticaan is de situatie van de paus in de afgelopen 24 uur verslechterd. De paus heeft vandaag meer pijn ten opzichte van gisteren. Ook heeft hij bloedtransfusies nodig gehad. Eerder vandaag meldden artsen van de paus nog dat hij aan de betere hand was. De kerkleider ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Op een begraafplaats in Den Haag zijn graven en urnen vernield. Het gaat om zowel kindergraven als graven voor volwassenen. Urnen zijn gebroken en er is as van een overledene op een wandelpad gevonden. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk. Volgens de gemeente Den Haag gaat het om zo'n 10 tot 15 graven en een tiental urnen. Ook is niet bekend wie achter de vernielingen zit. De politie onderzoekt de zaak. Bij een mesaanval in de Oost-Franse stad Mulhouse is een man van 69 uit Portugal om het leven gekomen. Ook raakten vijf agenten gewond, van wie twee ernstig. President Macron spreekt van een islamitische terreurdaad. De verdachte is volgens een Franse krant een man van 37 uit Algerije die het land uit moest. Hij zou op een terreurbestrijdingslijst hebben gestaan. Op de laatste dag voor de verkiezingen in Duitsland is in verschillende plaatsen gedemonstreerd. In Berlijn demonstreerden zo'n 100 aanhangers van de radicaalrechtse AFD. Er waren ook tegendemonstranten, maar door de enorme politiemacht kwam het niet tot een confrontatie. In Hamburg gingen zo'n 10.000 mensen de straat op tegen extreem rechts. De verwachting is dat de Christendemocraten morgen de grootste worden, gevolgd door de AFD. De SPD van bondskanselier Scholz staat er slecht voor in de peilingen. Het weer. Vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Op verschillende plaatsen kan mist ontstaan en de temperatuur ligt rond de 6 graden.